Soms verliezen mensen een paar duizend euro, maar ook vaak meer. Dat loopt op tot, eh, tot 1 miljoen euro. Dus dat zijn echt spaarpotten die leeg gaan en er eh, zijn zelfs gevallen van bekend van mensen die extra schuld aangaan om, eh, om hiermee te beleggen. En dan, eh, dan ben je wel ver van huis. Beleggen is populair, maar nu gewoon sparen niet veel meer oplevert. En het is ook heel makkelijk. Ook op social media is het een eh, populairder wordend thema. en we zien dus dat daar ook een aantal partijen op een frauduleuze manier op inspelen. Als belangrijke tip, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn. In Rotterdam is op straat een jongen van 14 neergestoken. Het gebeurde bij de scheepvaart- en transportschool. De jongen is zelf nog naar binnen gelopen, waarna medewerkers 112 hebben gebeld gebeld. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Nog niemand opgepakt. Ze proberen het weer in Den Haag. Daar zijn weer gesprekken bezig over een nieuw kabinet. Verslaggever Albert Bos die weet ook niet wat we daarvan moeten verwachten. Het is eh, eigenlijk heel erg onzeker hoe deze dag gaat eindigen. En eigenlijk ook met welke partijen. Er wordt heel erg gekeken nu naar de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. In totaal zitten negen partijen nu aan tafel bij informateur Remkes. Vuurwerkverkopers zijn begonnen met inslaan. Vorig jaar mocht er in het hele land niks afgestoken worden... zodat de ziekenhuizen niet vol zouden liggen met vuurwerkslachtoffers. En dit jaar mogen gemeentes zelf beslissen. En dat vinden deze vuurwerkverkopers ingewikkeld. Ik ga gewoon verkopen en de andere winkeliers, zover als ik heb begrepen ook. Ik vind het belachelijk dat Haarlem een vuurwerkverbod heeft ingesteld. Dat slaat nergens op, want de omringende gemeentes laten het wel toe. Als uh, in een plaats iets niet mag, dat mensen dan zeg maar uitwijken naar uh, plaatsen wat wel mag. Een soort vuurwerktoerisme. En dat is voor de omliggende gemeentes of dorpen eh, niet wenselijk. De verkopers verwachten minder vuurwerk te verkopen dan andere jaren. Het weer. Het regent en het waait. Het wordt niet warmer dan 13 of 14 graden. En aan zee wordt het vanavond stormachtig. Morgen is er wat meer zon en is het ook ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een lange file op de A7 van Horen naar Zaanstad... want de weg is dicht tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Na een ongeluk staat het daar behoorlijk vast...